Vooral Meegens met het NOS-journaal. KLM vliegt weer over Iran en Irak. Dat is besloten op basis van informatie van de inlichtingendiensten en verschillende ministeries. Ook de Duitse en Britse overheid denken dat het weer veilig boven Iran en Irak is. Begin deze maand werd het luchtruim van deze landen gemeden... nadat Iran per ongeluk een Oekraïns toestel uit de lucht had geschoten. Mogelijk zag Iran het vliegtuig aan voor een Amerikaanse raket. Suzuki en Jeep moeten in verband met Schumel software dieselauto's terugroepen. Het gaat om diesels van het type Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee. Die stoten veel meer stikstof uit dan de fabrikant opgeeft. Minister van Veldhoven voor Milieu noemt dat onaanvaardbaar. Daarom moeten de fabrikanten de software aanpassen. De software is al in 2017 gevonden... maar nu is na uitgebreider onderzoek ook echt gebleken... dat de auto's op de weg vervuilender zijn dan in de testsituatie. De kosten voor de terugroepactie zijn voor Suzuki en Jeep. Een van de zogeheten tattoo-killers is op de vlucht geslagen. Verdachte Cor P. heeft eergisteravond zijn enkelband doorgeknipt... en is sindsdien spoorloos. In totaal vier tattoo-killers staan terecht voor een moord... en tegen hen is levenslang geëist. Ze danken hun naam aan de grote Chinese symbolen... die op hun rug staan getatoeëerd. De op de vlucht geslagen verdachte had vanochtend in Rotterdam... in de rechtszaal moeten verschijnen. Het bereik van mobiele telefoons op Utrecht Centraal is verbeterd... met de ingebruikname van een nieuw netwerk. T-Mobile, Vodafone en KPN hebben dat aangelegd... in samenwerking met ProRail en de NS. Dat was nodig omdat de verbinding op het station vaak slecht was. Het nieuwe systeem is ook geschikt voor de nieuwe generatie mobiele netwerken... zoals 5G. Boven de perrons in Utrecht hangen nu nieuwe antennes. Dit soort antennes komt ook in andere stations te hangen. Het weer zwaar bewolkt en nevelig. De zon komt maar af en toe tevoorschijn. Temperatuur tussen de 3 en 6 graden. Vanavond ontstaat vooral in het zuidoosten plaatselijk dichte mist. Morgen ook eerst mist. Daarna blijft het opnieuw bijna overal grijs.